Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Den Haag zijn na de wedstrijd Nederlands elftal 20 mensen opgepakt. 150 mensen waren afgekomen op een oproep via sociale media... om vanavond te gaan rellen op het Jongbloedplein. Daar bekogelden ze de politie met vuurwerk, flessen en eieren. Ook waren er vechtpartijtjes. De mobiele eenheid dreef de groep uiteen. Volgens de politie is het inmiddels rustig op het Jongbloedplein... en zijn er agenten om toezicht te houden. Burgemeester Van Aartsen is tevreden over het optreden van de politie in Den Haag. Dat noemt hij daadkrachtig, snel en effectief. Twee jaar geleden waren er naar wedstrijden van het Nederlandse elftal ook rellen op het Jongbloedplein. Nederland is het Europees kampioenschap begonnen met een nederlaag. Tegen Denemarken werd het 0-1. De UEFA is een tuchtzaak tegen de Russische voetbalbond begonnen vanwege het wangedrag van Russische fans afgelopen vrijdag. Tijdens de wedstrijd tegen Tsjechië in Polen gooiden Russische fans vuurwerk het veld op. Ook werden er racistische opmerkingen geschreeuwd naar een Tsjechische verdediger en droegen sommige fans extreemrechtse vlaggen. Na de wedstrijd vielen tientallen Russen stewards aan. Vier stewards raakten gewond. De Europese voetbalbond UEFA bekijkt of er disciplinaire maatregelen tegen de Russen moeten worden genomen. De tuchtzaak dient woensdag en de Russische voetbalbond kan een boete krijgen. Op het strand van Oost-Duinkerken in België is een man van 35 omgekomen bij het kitesurfen. Hij werd door een windstoot de lucht ingetrokken en kwam een eind verder met zijn hoofd op het zand terecht. Het ongeluk gebeurde voor de ogen van ervaren kitesurfers van een vereniging. Zij zeggen dat het zeil van het slachtoffer te groot was.